Michel Koenen met het NOS-journaal. Utrecht en Amsterdam roepen bezoekers op om niet meer naar sommige delen van de stad te komen voor Koningsdag. Het is er te druk. Op andere plekken is er nog wel genoeg ruimte. En Koningsdag verloopt tot nu toe zonder grote incidenten. Eerder vandaag bracht de koninklijke familie een bezoek aan Emmen. Daar maakten ze een wandeling die volgens de gemeente zo'n 30.000 bezoekers trof. Bij het Oranje Concours in de Beeld zijn vanmiddag twee ponies losgebroken... toen de koets die ze trokken omviel. Dat gebeurde na een stuurfout door de koetsiers. De dieren renden een weg op richting betonblokken. Eén pony stootte zo hard tegen een blok dat hij zijn been brak. Een dierenarts heeft het beest laten inslapen. Op een legerbasis in het zuidwesten van Cambodja zijn 20 militairen omgekomen bij een zware explosie. Die vond waarschijnlijk plaats in een munitieopslag. Een omkaand aantal mensen raakte gewond en een flink aantal gebouwen is verwoest, waaronder woningen. Na de grote explosie waren er nog meerdere kleine explosies. De premier van Cambodja heeft de nabestaanden gecondoleerd... en belooft de begrafenissen van de omgekomen militairen te betalen. En er zitten nog eh, zo'n 30 klimaatactivisten vast... die vanmiddag de A10 Zuid bij Amsterdam hadden bezet. Aan het begin van de middag liepen demonstranten van Extinction Rebellion... het asfalt op ter hoogte van het oude hoofdkantoor van ING. Ze hebben er al vaker gedemonstreerd tegen het klimaatbeleid van de bank. Zo'n 100 activisten zijn door de politie meegenomen. Zo'n 30 zitten er dus nog vast voor het veroorzaken van een gevaarlijke situatie. Het weer nog op steeds meer plaatsen bewolkt en er valt wat regen. Vannacht koelt het amper af naar een graad of 11. Morgen is er wat zon, maar ook kans op een bui. 14 tot 18 graden dan. Dan gaat het stevig waaien uit het zuiden. Aan de noordwestkust mogelijk stormachtig. En het begin van de nieuwe week, dan gaan de temperaturen verder omhoog tot 20 graden plus.